uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Sinds middernacht bevrijdingsvuur door het hele land. In Wageningen is vannacht na 12 uur traditioneel het bevrijdingsvuur ontstoken. Meer dan 60 groepen sporters brengen het vuur onder meer naar de bevrijdingsfestivals. In Groningen ontsteekt premier Rutten het bevrijdingsvuur om 1 uur vanmiddag... en hij geeft daarmee het startsein voor het bevrijdingsfestival. De bevrijdingsvuur-estafette bestaat al sinds 1948 en is sindsdien een jaarlijkse traditie. De Canadese provincie Alberta heeft een noodtoestand uitgeroepen vanwege bosbranden. Het vuur heeft al grote delen van de stad Fort McMurray verwoest. De ruim 80.000 inwoners zijn verplicht geëvacueerd. Volgens de premier van Alberta is het de grootste evacuatie in de geschiedenis van de provincie. Donald Trump hoeft in zijn strijd voor het Witte Huis niet te rekenen op de steun van de familie Bush. Trump is de enige overgebleven presidentskandidaat voor de Republikeinen. Bush senior laat weten dat het voor het eerst is dat hij zijn steun niet uitspreekt voor de Republikeinse presidentskandidaat. Ook zijn zoon George W. Bush is niet van plan Trump een steuntje in de rug te geven. De omstreden anti-homo-wet in de Amerikaanse staat North Carolina is in strijd met de burgerrechten. Het ministerie van Justitie waarschuwt North Carolina de wet niet uit te voeren. Als dat wel gebeurt, loopt de staat het risico te worden aangeklaagd. In de zogenoemde wc-wet staat bijvoorbeeld dat transgenders alleen openbare toiletten mogen gebruiken die passen bij hun geboortegeslacht. Ook kunnen homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders niet meer naar de rechter als ze worden gediscrimineerd. En dan nog het weer. Het is een zonnige dag en het wordt 15 graden.